Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nu toch dat het vermiste Turkse gevechtsvliegtuig door Syrië is neergeschoten. Dat heeft de regering bekendgemaakt na afloop van de zitting van het Turkse Veiligheidskabinet. Voorafgaand aan de zitting wilde premier Erdogan niet bevestigen dat de F-4 Phantom van de Turkse luchtmacht door Syrisch afweergeschut is neergehaald. Het gevechtsvliegtuig verdween vanmiddag van de radar. In eerste instantie was gemeld dat de twee piloten waren gered, maar dat wordt nu in Ankara tegengesproken. Een zoekactie waarbij wordt samengewerkt met Syrië is nog steeds aan de gang. In Nieuwegein hebben alle huishoudens weer stroom na de grote storing van gisteravond. Door blikseminslag in twee transformatorstations ging bij 17.000 huishoudens het licht uit. Netbeheerder Steding zegt dat de storing nu is opgelost. In het centrum van Nieuwegein ging als laatste het licht aan om iets na 11 uur. Iedereen is weer aangesloten op het reguliere net. Stedin erkent dat veel mensen schade hebben geleden. Een woordvoerder wees erop dat particulieren na vier uur zonder stroom recht hebben op een vergoeding. Voor bedrijven ligt het anders. Zij moeten volgens Stedin in eerste instantie hun verzekering aanspreken. Het parlement van Paraguay heeft president Lugo afgezet. De afgevaardigden zeggen dat hij zijn functie slecht uitoefende. Lugo zelf spreekt van een parlementaire staatsgreep, maar hij lijkt zich erbij neer te leggen. De crisis begon vorige week toen bij de ontruiming van een landgoed zes politieagenten en negen boeren om het leven kwamen. De boeren hielden het landgoed bezet. Het parlement kondigde donderdag aan een afzetprocedure te beginnen. Afgelopen avond stemde een meerderheid daarmee in en moest Lugo vertrekken. Hij wordt opgevolgd door zijn vicepresident Franco. Uit heel Latijns-Amerika komt kritiek op de actie van het parlement. Die zou de democratie in Paraguay in gevaar brengen. Het Zuid-Amerikaanse land heeft een lange traditie van staatsgrepen en militaire regimes. Het weer, droog, alleen in het uiterste noordwesten nog buien. Het is een graad of 12. Overdag stapelwolken en af en toe zon.